Johnson was er zelf ook bij en deed niet, deed niet zeggen ze. He wasn't saying, can everyone break up and go home? Can everyone socially distance? Can everyone put masks on? No, he wasn't telling anybody that. He was grabbing a glass for himself. Morgen komt er een belangrijk rapport naar buiten over Johnsons feestgedrag tijdens corona, zegt onze correspondent. Intern onderzoek wat echt helemaal uitpluist, feestje voor feestje, wat zich nou precies heeft afgespeeld, wie erbij was, wie mensen uitnodigde. Eh, maar ook de context van wat voor regels er waren binnen het land op dat moment, wat de regering communiceerde naar de mensen. Dus dat kan pijnlijk worden voor de Britse premier. Bij een schietpartij op een basisschool in Amerika in de staat Texas... zijn minstens 15 doden gevallen, zegt persbureau Reuters. Volgens CNN is er een verdachte opgepakt. De staatssecretaris van Financiën wil toegeven dat er bij een deel van de Belastingdienst... sprake is geweest van institutioneel racisme... Hij zou voor het eerst zijn dat dit wordt erkend. De kwestie speelt omdat de Belastingdienst mensen op een fraudelijst kon plaatsen... als ze bijvoorbeeld geld gaven aan een moskee. En ook nationaliteit kon een rol spelen bij extra scherpe controles. Een stropdas, een sleutelhanger of een paar sokken. De ideeën voor Vaderdag, die binnenkort weer is, zijn op een gegeven moment wel op. Daar springt deze chocoladewebshop-eigenaar handig op in. Hij kwam op het idee voor een bierbonbon. Ja, wat geef je vader? Dat is altijd best wel lastig. En dan zaten we echt te denken, nou, wat geef je? Ja, een biertje. Nu zie ik dat je ook nog een fles pure alcohol hebt staan er zit al bier in. Ja. Er moet toch nog meer alcohol bij? <laughs> Nog meer alcohol, meer of beter. Nee. Eh, het zorgt voornamelijk eh, dat hij de smaak van het bier nog wat omhoog trekt. Ja, eh, genoeg, straks. genoeg alcohol dus in deze chocolaatjes... die je dus met de post thuis kunt laten bezorgen. Vanavond wordt het snel fris, hier en daar nog een buitje. Morgen eerst zonnig, later op de dag wel weer wat regen. Maximaal 18 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. do do do do do ZFM's antwoord 106.9 FM. can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you tried.